12 uur. Mark Hokker met het NOS Journaal. Q-koortspatiënten moeten meer erkenning krijgen van de overheid. Volgens de nationale ombudsman moet er een concreet gebaar komen. Dat staat volgens hem los van de schuldvraag of aansprakelijkheid. Ombudsman van Zut verschrijft dat in een rapport over de Q-koortsepidemie... die in 2006 vooral in Brabant heerste. Duizenden mensen werden toen ziek. En voor zover bekend zijn er 74 mensen overleden aan de gevolgen van de ziekte. De zorgverleners die te maken kregen met Bart van U, de moordenaar van politica Els Borst, hebben onvoldoende samengewerkt en zich niet extra ingespannen om een compleet beeld van de man te krijgen. Daardoor was moeilijk in te schatten hoe ernstig zijn geestestoestand was, concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Bart van U bracht Borst in 2014 om het leven. Een jaar later stak hij zijn zus dood. De door Canada uitgezette Nederlander Len van Heest is aangekomen op Schiphol. Van Heest is vanwege een strafblad na 59 jaar Canada uitgezet. Hij verhuisde naar dat land toen hij acht maanden oud was met zijn ouders. Van Heest is uitgezet omdat hij een strafblad heeft en langer dan zes maanden heeft vastgezeten. Wat er met hem gaat gebeuren nu hij in Nederland is, is nog niet duidelijk. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers wil liever onderdeel zijn van een coalitie... dan het beleid van een nieuwe regering steunen als gedoogpartij. Segers zei in het NOS Radio 1-journaal dat er kansen liggen voor de ChristenUnie. Op cruciale onderdelen kunnen we de Kamer ter linker en ter rechter aan meerderheden helpen, zei hij. De politie gaat ervan uit dat bij een aanslag op een vrouw van 28 uit Bergen de verkeerde persoon is neergeschoten. Het onderzoek blijkt dat de kogel waarschijnlijk was bedoeld voor een rijschoolhoudster uit Os. De vrouw uit Bergen werd vorig jaar in juli van dichtbij in haar hoofd geschoten. Ze overleefde dat. Direct na de liquidatiepoging waren er geruchten dat er sprake was van een persoonsverwisseling. De recherche denkt na onderzoek dat dat inderdaad het geval was. Het weer, veel bewolking, al schijnt soms even de zon. Lokaal kan een buitje vallen. Het wordt 6 graden in het noorden tot 9 in het zuiden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand bij de ANWB. Er staan op dit moment geen...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 Dat betekent dat het weer 12 uur geweest is. Sterker nog, het is al 5 over 12. En daar gaan we weer eventjes een leuk programma voor proberen te maken. ben je er ook? Ja, oh, oh, oh. goedemiddag. Ja, ik wou zeggen, ik hoor je. Ja, ik ben er. oh, je bent er wel. Nee, ik denk, ik zit eh, Ja. Ik zag je wel zitten, maar ik hoorde je niet. Ik denk, nou... Nee, nou nee, dat, dat kan ook wel kloppen. Ik was even uh, eh, terug eh, bezig met lezen. Oké, nou, ga lekker door met lezen. Um, wat hebben we weer? Nou, we hebben natuurlijk de bioscoopagenda. We hebben het eh, recept straks om kwart over één. En we hebben natuurlijk het regio nieuws om half één en half twee. En we hebben weer heel veel leuke muziek. Aantal mooie, goede nieuwe platen. En ook heel veel lekkere oude dingen weer. Weet het, u kent onze mix. Rijp en groen, alles dwars door elkaar heen. En we beginnen met heel groen. Want... Uh, Afgelopen vrijdag werd eh, de inzending voor eh, nou, het, Songfestival van dit jaar uh, eh, gemaakt En, of althans, dat wisten we al, dat was O'Gene natuurlijk, maar het liedje. En... ja, nou. Het liedje dus. Ik heb alweer negatieve reacties gehoord. Nou, sorry, die hebben dan waarschijnlijk geen oren aan hun hoofd. Want het is zo'n verschrikkelijk goed nummer vind ik. Het zit echt zo verdomd goed in elkaar. En die meiden zingen zo fantastisch. Als je, dat, als je het eens goed gaat beluisteren... Ja, het zal wel te goed zijn voor Europa. Ben ik bang. Al het eh, Oost-Europese gepeupel wat... Eh, liever eh, travestieten of wat dan ook op de bühne ziet staan. die, en, of een heleboel humbug en dat soort dingen. Ja. Ja ja, laten eerlijk wezen. Er is nog een beetje hoop met de Common Limits. En eh, met Anouk natuurlijk. Die toch echt wel iets goeds neerzetten. En dit is echt zo goed. Dus ik geef het, eh, al mijn, eh, al mijn stemmen geef ik aan Ogin. Ja, het zijn er een paar mooie meiden ook. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om het liedje. En ik ga het nu laten horen. Lights and Shadows. more to me than the one who carries all the burden. I can only hope you fly, you'll be free. voor het eerst hoorde. Ik was vrijdagavond niet thuis, kon het niet horen. Maar heb ik het zaterdag even opgezocht. En ik was gelijk plat hoor. Ik vond het echt zo verschrikkelijk goed. Wat een... Eh, als je hoort alleen al die, die, die, die stemmen van die meiden. Die, dat is zo'n mooie combinatie. En de manier ook waarop ze zingen. De, muzikaal gewoon. Het is gewoon muzikaal. Het liedje is geschreven door... De tekst althans door hun vader en eh, de muziek. Eh, voor een groot deel door eh, een van de vriendjes van de dames. Gitarist. En nou ja, het is, ik vind het wereld. Laat ik het eerlijk zijn. Ja, ik vind het geweldig. Oké, we hebben nog een nieuwe. En die is van Ed Sheeran. En dat nummer dat heet Dive. maybe I came on too strong Maybe I waited too long. Maybe I played my cards wrong. Oh, just a little bit wrong. Oh, baby, I apologize for it. I could fall or I could fly here in your aeroplane. And I could live, I could die hanging on the words you say. And I've been known give my all and jumping in harder than 10,000 rocks on the lake. So don't call. I've traveled the world and there's no other girl like you, no one. What's your history? What's your history? Do you have a tendency to lead some people on? Cause I heard you do. Mm-hmm. I could fall or I could fly here in your aeroplane. And I could live, I could die hanging on the words you say. And I've been known to give my all and lie awake every day. Don't know how much I can take. So don't call. Sheeran. En eh, een, een, nieuwe van hem. En die heet Dive. Ja, prachtig. Oké. Okay. en ik heb een hele gekke vandaag hoor. Een hele leuke. Luistert u maar. U herkent het vast. Well, weather for the whole area will continue much the same as the past few days. Temperatures 17 centigrade, that's 49 Fahrenheit. Winds will freshen later tonight to southwest, force 6 or 7. And there will be showers, sometimes heavy in many. Oh, sod it. I didn't want to do this. I don't want to be a weather forecaster. I don't want to rabbit on all day about sunny periods and patches of rain spreading from the west. I wanted to be a lumberjack, leaping from tree to tree as they float down the mighty rivers of British Columbia. The giant redwood, the larch, mighty Scots pine, the lofty flowering cherry, the plucky little aspen, the limping rude tree of Nigeria, the towering wattle of Aldershot, the maidenhead creeping water plant, the naughty Leicestershire flashing oak, the flatulent elm of West Ruislip, the Quercus maximus bamber Gascoigne. Gillis, Labata, Hueus, Greenus, with my best buddy by my side. We'd sing, sing, sing. I'm a lumberjack and I'm okay. I sleep all night and I work all day. He's a lumberjack and he's okay. down trees. I eat my lunch, I go to the lavatory. On Wednesdays, I go shopping and have buttered scones for tea. He cuts down trees, he eats his lunch, he goes I cut down trees, I skip and jump. I like to press wildflowers. I put on women's clothing and hang around in bars. He cuts down trees, he skips and jumps. He likes to press wildflowers. He puts on women's clothing and hangs around in bars. I'm a lumberjack and I'm okay. I sleep all night and I work all day. I cut down trees, I wear high he'll suspend his and a bra. I wish I'd been a girlie, just like my dear papa. Jesus. is a sad veil of tears, sitting around with yeah, nothing to say. While the scientists say, we're just simply spiraling coils of self-replicating. in één. There are Jews in the world, there are Buddhists, there are Hindus and Mormons and them. There are those that follow Mohammed's but I've never been one of them. I I'm a Roman Catholic and have been since before I was born. And the one thing they say about Catholics is they'll take you as soon as you're warm. You don't have to be a six footer. You don't have to have a great brain. You don't have to read every sperm is great. If a sperm is wasted, God gets quite irate. ik blijf dat hoogstaand vinden. Um, ik vond van de week een, een, een eh, lijst op, eh, op, op, Spotify met ehm, eh, Monty Python Sings. Ik denk, hé. Hey. <laughs> en ja hoor. Um, daar stond dus een heel album met, met allemaal liedjes van, van Monty Python. En er was ook nog een deluxe versie. En... Daar stonden dan ook nog een aantal sketches op. Zoals bijvoorbeeld de Dead Parrot sketch. En uh, nog een paar van die, uh, een paar van die dingen. Uh, <laughs> ja, ik heb, alles, ik heb alles van Monty Python op, dvd. Maar het, is, het blijft gewoon heerlijk om naar te luisteren. U hoorde achtereenvolgens hoorde u het prachtige Lumberjack. Een van de grote bekende successen van ze. Die ze ook wel live gedaan hebben zelfs. En eh, daarna The Meaning of Life. De titelsong van, eh, van eh, die film. En daarna een prachtig liedje. Als u die film gezien hebt, dan kunt u zich dat nog herinneren. Die vader en die moeder die katholiek waren. En die overal werkelijk kinderen hadden zitten. Tot een honderd aan toe, geloof ik. En... Vandaar het, eh, het, die dan met z'n allen dat prachtige eh, nummer doen. Every sperm is sacred. Komt ook uit de film The Meaning of Life. Een eh, geweldige leuke film van dit stel. John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones en Graham Chapman. Dat waren de leden van dit legendarische Engelse gezelschap. Eh, die jarenlang ehm, ja, toch wel verantwoordelijk zijn geweest voor hoogstaande televisie. Monty Python's Flying Circus. En nu hoorden ze nu dus zingen. Eh, Monty Python Sings. Oké, okay, eh, kijk even naar de klok. Nou, we hebben nog tijd voor één plaatje. En dat is een mooie. Ja, Mag u raaien wie dit is? Oh, die Hammond alweer op de achtergrond. Het is blues. things don't always look what they've seen. Behind most smiles, you found shattered dreams. Dirty things do happen, but don't let it be said. pain and heartache, baby, it's all so very sad. that makes us blind. Yeah. It creates a world where truth is hard to find. But here I am, baby, listening to your words of sorrow. You must have felt back then if there was no tomorrow. dancing here, only the strong live on. Life is all about expression, you got to carry on. Try to smile at the past, though there was a tear in your eye can trust me, baby, tell me, and if you want to, just cry. Yeah, take it down low now. dat gaat nog wel even door zo. Maar ja, moet ook even rekening houden met de tijd. <laughs> Maar anders dan eh, is, het, eh, is het te laat. Maar dat is wel erg mooi hoor. Ik ga hem ooit nog wel eens een keertje helemaal draaien. Want hij duurt, eh, hij duurt nogal lang deze. Maar dat is, het is, jij kon het niet plaatsen hè? Deze, deze, deze manier. Als je het zegt misschien wel, maar... Ja, nou het is een Nederlander. Oh! <laughs> Ja, <laughs> dat zou je niet verwachten. Nee, het is Julian Sass. En dat is echt een geweldige gitarist. Ook een Nederlandse bluesgigant. Uh, Julian Sas. En het nummer heet Blues voor Jay. Nou, weet je het nou? Ja, nou, eh, ja. Nou, het zegt me nog steeds niet. Maar het is wel ontzettend goed. Ja. Lekker bluesje, hè? Heerlijk. nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Jansen. Ja, ik moest even wat doen aan mijn koptelefoon. <laughs> Er zat bijna geen geluid op. Oké, eh, de politie heeft vorige maand vijf jonge mannen aangehouden... wegens afpersing van homoseksuele mannen in Haarlem en Alkmaar. Tegen hen zijn tot nu toe 15 aangiften binnengekomen... De verdachten kwamen met hun slachtoffers in contact... via diverse datingsites en apps. De mannen dwongen hun slachtoffers variërend in de leeftijd van 17 tot en met 76 jaar... grote geldbedragen voor hen op te nemen. En als ze dat niet deden, dreigden de verdachten hun seksuele uitstapjes bekend te maken. Twee eh, slachtoffers hebben ook aangifte gedaan van mishandeling. De politie deed sinds afgelopen zomer onderzoek naar de zaken. Een Windhoos heeft gistermiddag voor een klein spektakel in Amsterdam gezorgd. Eh, het is niet bekend op dit moment of de wervelwind schade heeft aangericht. En eh, gezien eh, het huidige weerbeeld zal dit wel eens wat vaker kunnen voorkomen. Een woning op Eiburg is in Amsterdam is op last van de burgemeester dichtgetimmerd... naar de fonds van een flinke partij cocaïne met een straatwaarde die in de miljoenen loopt. De drugs werden vorige maand in een woning aan de Eiburglaan gevonden. Het was verdeeld over 99 pakketten met een totaalgewicht van 95 kilo. De partij heeft een eh, straatwaarde van ongeveer 3,5 miljoen euro. Uh, agenten deden de fonds al op 15 februari. De woning zal eh, de komende ma drie maanden eh, zeker niet opengaan. De Hilversumse ambtenaar die tegenstanders van de plannen voor de Oude Haven... en de bouw van een McDonald's op Twitter sarde, wordt mogelijk bestraft. De ambtenaar plaatste kritische tweets richting mensen die het niet eens waren met de bouwplannen... Burgemeester en wethouders laten in een reactie op schriftelijke vragen van GroenLinks weten... dat de ambtenaar mogelijk bestraft wordt. Volgens hen was de ambtenaar beperkt betrokken bij de genoemde projecten... maar heeft de betreffende medewerker zich niet aan de zorgvuldigheidsvereisten gehouden. En daarmee vinden zij een gepaste reactie op zijn plaats. En dit kan een inhouden dat er een disciplinaire maatregel uh, volgt. Op eh, zondag 1 januari is een 23-jarige man uit Zandvoort het slachtoffer geworden. Oh, eh, dat nieuwsbericht eh, krijgt u straks even van me, want dat heb ik niet helemaal volledig.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 Vanmiddag eh, is het overwegend droog en bij je niet meer dan zwakke noordenwind stijgt de temperatuur naar een graad 8. Vanavond en komende nacht zijn er wolkenvelden, maar het blijft droog. De wind draait naar het zuiden en neemt geleidelijk in kracht toe. En de temperatuur daalt naar een graad 4. Morgen is het bewolkt en in, vooral in de ochtend valt er geruime tijd regen. Morgenmiddag is het droog met opklaringen. En de zuidenwind draait dan verder het west En neemt toen naar krachtig. En dat is 6 boven. De temperatuur stijgt dan naar 9 graden. Tot zover. wilde je nou bereiken? Dat is net zoiets als in die uh, reclame van Specsavers of zo. <laughs> ja. Sorry guys. <laughs> I'm late. ja, nou, maar wel bellen. Nou, nee hoor. Maar goed, nou, eh, de mensen weten weer dat jij in de studio zit. Ja. Die, het was weer eh, stof uit je oren hoor, dit. Ja. ja. Helemaal. Ja. Maar uh, ja, ik... Uh, dit was uh, Symphony X. En eh, dit komt van een album dat heet The New Mythology Suite. En het nummer dat heet uh, Fool's Paradise. En eh, degene die het een beetje konden volgen... is het eigenlijk een beetje een, een, een, een, nummer... wat een beetje gaat over de huidige gang van zaken. Dus dat, dat hebberigheid en honger en oorlog... eigenlijk zolang ze tijd wel gehad hebben. Oké. En dat we eigenlijk niet zo door kunnen gaan met eh, onze woonplaats. Nee. De aarde dus. Nee. Daar gaat het over. Daar gaat het over. Nou, ik heb het niet zo erg verstaan. Dus dat is wel heel ja. <laughs> better. But I integrated a Washingtonian. <laughs> he would tell everybody, my grandbaby Mavis, she went up in that washateria and washed her clothes. And all the black ladies followed her on up in there. <laughs> I'm proud of my grandbaby. I saw many more those signs as I lived in Mississippi. I'm so glad I can say that I saw every one of those signs. <laughs> Dr. King saw that Staples heet de man. Nooit van Maar Nou ja, soms ontdek je wel eens leuke dingen. Down the Mississippi heette dit nog: was trouwens afgelopen week wel een... Eh, of gisteren wel een, een eigenaardig lijstje hoor. Er stonden heel veel onbekende dingen bij. Maar goed... Ik heb er zeven dus even door geluisterd. Er zitten best wel leuke dingen bij. Dus dit is er een van. Down in the Mississippi van Mavis oh. Staple. Niet Nee, dat vond ik ook niet. We gaan naar de film. Oh ja. de bioscoopagenda. Ja. Ja, dat was hem. La La Land is een moderne variant op de klassieke Hollywood musical... en een ode aan iedereen die durft te dromen. Deze film met eh, in de... Eh, hoofdrollen. Onder andere eh, Ryan Gosling en Emma Stone. Uh, kunt u, eh, als u opschiet, nog zien. En dat is vanmiddag. En u begint om half twee. Dan, moet ik even terugschakelen. Ja. Dan vanavond om acht uur. De film eh, Fifty Shades and Darker, deel 2. Uit eh, de beroemde E.L. James Rakes. En Christine Gray en Anastasia Steele zijn weer terug. Vanavond om 8 uur kunt u deze film eh, gaan bekijken. Dan de jeugdfilm Case Langs de Lijn. Het vierde deel van de populaire reeks En in dit deel doet de school van Meester Case mee aan een toekomstproject. En deze film eh, is, eh, even kijken, morgenmiddag te zien om half vier. Dan eh, de Lego Batman film in 3D. Ja, het hoeft eigenlijk geen introductie. Hè? Een leuke kinderfilm over Batman. Maar dan in de vorm van Lego steentjes. Helemaal te gek. En deze film kan morgenmiddag bekeken worden om half twee. Dan zaterdag en zondag eveneens om half twee. En dan tot slot The eh, Founder. Een controversieel verhaal achter de oprichting van McDonald's. En eh, met in de hoofdrol eh, Michael Keaton als Ray Kroc. En deze film wordt aangeboden door de filmclub Simon van Kolm en begint zoals te doen gebruikelijk om half acht. En eh, wilt u meer informatie over eh, de eh, films en de aanvangstijden en de inhoud van de film... dan kunt u kijken op cinemacircusstandvoort.nl. En dat allemaal aan elkaar vast. cinemacircusstandvoort.nl Ja, en die firma van Colum is morgen, hè? niet vanavond. Mm. Hey, morgenavond, ja, uiteraard. Altijd op woensdag, hè? Ja. brand new moon does your heart met Xavier Bat en Follow the Sun sluiten we het eerste uur alweer af. Het gaat maar snel allemaal. Maar straks natuurlijk nog veel meer in de tweede uur hebben we het recept nog.